Ook koningin Beatrix was bij het openluchtconcert dat dit jaar werd verzorgd door het Limburg Symfonieorkest. Veertig leden en oudleden van de reddingsbrigade zwommen in de ijskoude Amstel met fakkels. Het concert werd besloten met het massaal meegezongen We'll Meet Again van Vera Lynn. In het hele land zijn vandaag festivals gehouden. Aan het eind van de middag was in Wageningen het traditionele veteranendefilé. In steden als Utrecht, Zwolle en Den Bosch was het zo druk met festivalbezoekers dat mensen werd afgeraden er nog naartoe te gaan. Voor zover bekend zijn alle evenementen zonder incidenten verlopen. De bevrijdingsfestivals trokken bij elkaar honderdduizenden mensen. General Motors roept wereldwijd ruim 160.000 hammers terug naar de dealer. De plastic luchtinlaat op de motorkap van het buitenmodel terreinwagen kan tijdens het rijden loslaten en daardoor een gevaar vormen voor het overige verkeer. Bij de dealer wordt het onderdeel opnieuw vastgelijmd. De modellen waarom het gaat zijn de H3 en de H3T die sinds 2006 zijn gebouwd. General Motors is bezig met het afbouwen van het merk Hammer. De verkoop aan een Chinees bedrijf ketste begin dit jaar af. Olympique Marseille is kampioen van Frankrijk geworden. Het team van trainer Didier Deschamps won thuis met 3-1 van Stade Rennes... en kan daardoor met nog twee speeldagen te gaan niet meer ingehaald worden. Voor Olympique Marseille is het de negende landstitel en de eerste sinds 1992. In Italië heeft Internationale de beker gewonnen door een 1-0 overwinning op AS Roma. Wesley Sneijder viel al kort na het begin van de wedstrijd uit met een dijbeenblessure. Hij hoopt op redelijk korte termijn weer te kunnen spelen. Dan het weer, opklaringen en droog, maar geleidelijk vanuit het oosten meer bewolking.